Jelle Visser met het NOS-journaal. De Duitse minister voor Economische Zaken Peter Altmaier is in het ziekenhuis opgenomen... nadat hij tijdens een etentje onwel is geworden. Over zijn medische toestand zijn geen details bekendgemaakt. De 63-jarige CDU-minister geldt als een vertrouweling van bondskanselier Merkel. Altmaier zit sinds 1994 in de Bondsdag en is ook kandidaat voor de verkiezingen eind deze maand. Pogingen van het CDA om Kamerlid Pieter Omzicht terug in de partij te krijgen zijn kansloos, meldt Nieuwsuur. Bronnen melden dat eh, Omzicht aan de CDA-leiding heeft laten weten dat voor hem het boek gesloten is. Zaterdag is er een partijcongres. Dan zullen verschillende afdelingen en netwerken aandringen op een verzoeningspoging, maar Omzicht wil daar niet op ingaan. Hij wil als eenmansfractie zijn controlerende taak als Kamerlid gaan uitvoeren. Een omstreden standbeeld van generaal Robert E. Lee in Richmond in de Amerikaanse staat Virginia wordt weggehaald. Dat heeft de gouverneur bekendgemaakt. Het standbeeld werd 130 jaar geleden geplaatst als eerbetoon aan de generaal die in de 19e eeuw vocht voor de Zuidelijke Staten, de Confederatie. Door de Black Lives Matter-beweging leidde het verzet tegen confederatiestandbeelden op... en zijn al verschillende weggehaald of neergehaald. Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld... werden er bij het standbeeld van Lee grote protesten gehouden. De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is overleden. Williams, die 20 jaar geleden doorbrak als Omar in de televisieserie The Wire... werd volgens Amerikaanse media dood aangetroffen in zijn woning in New York. Hij is vermoedelijk overleden aan een overdosis drugs. Eerder speelde hij ook in de serie Boardwalk Empire en de film 12 Years a Slave. Michael K. Williams is 54 jaar geworden.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 there's nothing I can do. I've been looking for a girl like you. You look at me, you got nothing left to say. I'm until I millionaire and a million bucks And when she died, came to me I can't help if I'm lucky I only wanna be with you Ain't Bobby but that was back when you were smiling crappy guitar trying to play Fleetwood Mac. You and your toes in the sand. rough and tough. I'm a rough and tough. And nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough. I'm a rough and tough. And nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough.